Ik de Hark met het NOS Journaal. De Nederlandse gekrompen vergeleken met het kwartaal ervoor. Volgens voorlopige CBS-cijfers is de krimp 0,3 procent. Tegenvallende cijfer in Nederland heeft te maken met lagere uitgaven van consumenten... een bescheiden groei van de uitvoer en lagere overheidsuitgaven. Het Europese Statistiekbureau heeft becijfers dat de economie in de eurolanden in het derde kwartaal met 0,2% is gegroeid. Vooral te danken aan de groei in Duitsland en Frankrijk. In Groningen zijn twee oud van een raffinaderij aangehouden op verdenking van overtreding van de milieuregels. De raffinaderij zou gevaarlijke chemische stoffen hebben vermengd met olieën en brandstoffen. Een verdachte was de directeur van de raffinaderij, die ook directeur was van bedrijven die in strijd met de vergunning chemische stoffen aan de raffinaderij leverden. De andere verdachte was het hoofd van het laboratorium. In New York zijn meer dan 70 arrestaties verricht bij de ontruiming van het Occupy-kamp bij Wall Street. Burgemeester Bloomberg wil het tentenkamp tijdelijk weg hebben, onder meer omdat het er onveilig zou zijn geworden. Of de betogers daarna weer terug kunnen keren is niet duidelijk. De Occupy-beweging protesteert tegen het financiële systeem. Demonstraties hebben overal in de wereld navolging gekregen, onder meer in Amsterdam. Minister Schippers waarschuwt tandartsen dat ze forse prijsstijgingen niet zal accepteren. Bij wijze van experiment gelden vanaf januari geen maximumtarieven meer voor behandelingen bij tandartsen of bij orthodontisten. Er zijn signalen dat de tarieven in januari flink hoger worden. Als dat gebeurt stopt de minister het experiment. En het telefoonnummer 144 Red een Dier is in gebruik genomen. Mensen kunnen dit nummer bellen om een geval van dierenmishandeling en verwaarlozing te melden bij de politie. Het kabinet heeft bij zijn aantreden meer aandacht beloofd voor dierenleed. Er worden animal cops opgeleid en het Openbaar Ministerie gaat hogere straffen eisen bij dierenmishandeling. Het weer dan nog, in het midden en noorden nog hier en daar mist. Temperatuur 9 graden in het zuiden. Vanmiddag in het noorden zon bij een temperatuur van een graad of 6. Na vandaag droog en rustig najaarsweer. Dit was het Anyway. E. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Er wordt wel op snelheid gecontroleerd. Dat gebeurt onder meer op de A12 Utrecht-Arnhem in beide richtingen tussen de knooppunten Lunetten en Venendaal. Maar ook op andere wegen kan gecontroleerd worden, want niet alle controles worden vooraf bekendgemaakt. Tot zover de verkeersin.